Na een vliegverbod werden ook passagiers van veerboten geweerd... en sloten kanaaltunnel voor zeker 48 uur richting het Europese vasteland. De haven van Dover is en de Britse minister van Transport roept op om ook die van Portsmouth te mijden uit angst voor chaos. De situatie in de havens was al gespannen vanwege de brexit. De Britse regering heeft vanochtend crisisoverleg, onder meer over het veiligstellen van de import. Ook in Brussel is straks spoedberaad. De 27 EU-landen willen tot een gezamenlijk beleid komen voor reizen van en naar het Verenigd Koninkrijk. Ook Nederland sloot gisteravond laat eh, tot zeker 1 januari geen passagiers van vier boten meer toe te laten. Met uitzondering van vrachtwagenchauffeurs. Mensen die al aan boord waren van een veerboot richting Nederland werden weer van boord gehaald. Het kabinet onderzoekt nog hoe Nederlanders die nu vastzitten in het Verenigd Koninkrijk kunnen worden geholpen. In een brief van de Tweede Kamer staat dat er vooral wordt gekeken naar schrijnende gevallen. PvdA-leider Ascher heeft excuses aangeboden voor zijn rol in de toeslagenaffaire. Op Facebook noemt hij de conclusies van de parlementaire ondervragingscommissie pijnlijk. Ascher was van 2012 tot 2017 minister van Sociale Zaken. In die periode werden duizenden ouders door de Belastingdienst onterecht aangemerkt als fraudeur... waardoor ze soms tienduizenden euro's aan toeslagen moesten terugbetalen. De ChristenUnie pleit in het conceptverkiezingsprogramma voor een economie die niet alleen om geld en grote bedrijven draait. In een toelichting verwijst lijsttrekker Segers naar de eerste coronagolf, toen mensen volgens hem meer naar elkaar omkeken. De partij wil onder meer een wijziging van het toeslagenstelsel... en ook hogere salarissen voor zorgpersoneel, politieagenten en onderwijzers. Het weer vanuit het zuidwesten regen.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 The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how are they hate going out in the snow. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm.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 Zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Brussel is vanochtend crisisberaad. Reizen vanuit het Verenigd Koninkrijk naar omliggende EU-landen... is vrijwel niet meer mogelijk door de uitbraak van een nieuwe coronavariant. Er gelden inreisverboden voor Britse vlieg- en bootreizigers. Ook de kanaaltunnel richting het vasteland is dicht. Aan het einde van de eerste coronagolf hadden 10.000 jongeren minder een baan... dan in diezelfde periode vorig jaar. Vooral mbo'ers en uitvallers in het hoger onderwijs hebben sinds de eerste golf minder vaak werk. PvdA-leider Ascher heeft excuses aangeboden voor zijn rol in de toeslagenaffaire. Op Facebook noemt hij de conclusies van de parlementaire ondervragingscommissie pijnlijk. Het weer vanuit het zuidwesten regen, alleen in het noordoosten kans op wat zon. Het wordt een graad of 9. scales and broken chords, puppy dog tails in the House of Lords.